Volgens de gedragsdeskundige heeft L een autistische stoornis... die hem zou hebben beïnvloed bij de schietpartijen. Dat, in combinatie met de ernst van wat er is gebeurd... en de kans op herhaling, zou die dus TBS met dwangverpleging moeten krijgen. Betekent nog niks, alleen dat het Openbaar Ministerie... het advies mee gaat nemen in de rechtszaak... en die begint volgend jaar. Bij de grote datadiefstal bij de politie zijn ook privégegevens van agenten gestolen. Hackers jatten digitale visitekaartjes... waar vooral namen en werkmailadressen op stonden. Maar dus ook 06-nummers, zegt onze verslaggever. We zijn bij het speciale meldpunt dat de politie heeft ingericht voor eh, medewerkers. Eh, in ieder geval ook eh, meldingen binnengekomen... dat er in enkele gevallen ook eigen nummers bij de gestolen gegevens zouden zitten. De politie weet nog niet hoeveel, maar het zou maar om een paar privé-telefoonnummers gaan. Het Rode Kruis opent een gironummer voor slachtoffers van extreem weer. De hulporganisatie zegt dat 2024 een recordjaar is als het gaat om natuurrampen. Ze schoten niet eerder zo vaak te hulp als dit jaar. Volgens het Rode Kruis zorgt klimaatverandering voor rampen die meer schade aanrichten. En hoe praat je met jonge kinderen over verlies en rouw? Een stichting die zich daarmee bezighoudt kwam vandaag met een hulppakket... voor gezinnen waar een broertje of zusje is overleden. Er zit onder meer een boek in dat ouders moet helpen om erover te praten met hun kinderen. Er zijn verschillende opdrachten in het boek om te kunnen schrijven en tekenen... en we hebben ook eh, opdrachten toegevoegd met muziek. Eh, Maarten van Venne heeft speciaal een lied geschreven over dat boek. En kinderen worden uitgenodigd om zelf ook muziek op te zetten. Dat past bij hun broer of zus. En, of zelf een tekst te maken. En er zitten ook beweeg- en ademopdrachten in. De box van Stichting Nooit Voorbij is vanaf vandaag op Nationale Broertjes en Zusjesdag te krijgen. Dan nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij ongeveer 15 graden. Later vanmiddag in het zuiden wat droger. Het blijft vanavond droog, maar vannacht gaat het weer helemaal los met regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland een stuk drukker dan gebruikelijk... en dat heeft alles te maken met het slechte weer. De meeste vertraging daar nu op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloot en Knoop het Burgerveen staat 9 kilometer file met een half uur vertraging. Er stond daar een vrachtwagen met pech, die is inmiddels weggesleept. Dus de weg, de, de weg is weer vrij. De A4 Amsterdam richting Hoofddorp.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 Dat meldt een anonieme Amerikaanse functionaris aan de Washington Post. De Rotterdammer die een jaar geleden zijn buurvrouw, buurmeisje en docent aan het Erasmus MC doodschoot... is verminderd toerekeningsvatbaar en moet daarom TBS met dwangverpleging krijgen. Dat adviseert het Pieter Baan Centrum. Bij de grote datadiefstal bij de politie zijn in sommige gevallen ook privégegevens van agenten gestolen. De hek zorgt voor veel onrust onder politiemedewerkers. Het weer. Vanavond droogt het soms even op, maar vannacht gaat het weer flink regenen en waaien.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 Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no.